Zes uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vuurwerkshow in Frankrijk zijn gisteravond 13 mensen gewond geraakt. Zo'n 80.000 mensen waren op het strand van Collioure in het zuiden van Frankrijk bijeen om de vuurwerkshow te zien. Het vuurwerk werd vanaf schepen voor de kust afgevuurd. Een ontploffing in een van de mortieren leidde ertoe dat brandende stukken vuurwerk tegen een toren, in zee en in de menigte terechtkwamen. Volgens Franse media zijn twee mensen er slecht aan toe. De onderaannemers die het dak van het AZ-stadion hebben gebouwd... waren ook betrokken bij de bouw van een parkeergarage in Wormerveer... die vorig jaar deels instortte. NH Nieuws schrijft dat ingenieurs en lassers van dezelfde bedrijven afkomstig zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde gisteren dat het dak van het AZ-stadion is ingestort door lasverbindingen die niet sterk genoeg waren. Het bedrijf dat het laswerk deed is inmiddels failliet. Het ingenieurbureau heeft nog niet gereageerd. De schippers van de sloep en de speedboot die gisteren betrokken waren bij een aanvaring op de Nieuwe Maas zijn meegenomen voor verhoor. De politie wil achterhalen wat er precies misging. Bij het ongeval kwam één persoon om het leven. Negen anderen konden op tijd gered worden. Volgens het AD was de bestuurder van de speedboot eerder ook al betrokken bij een aanvaring. Vanwege de botsing was de Nieuwe Maas een paar uur afgesloten voor scheepvaartverkeer. De Amerikaanse acteur Peter Fonda is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Wyatt in de film Easy Rider uit 1969. In 1997 won hij een Golden Globe voor zijn rol in de film Julie's Gold. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Peter Fonda was de zoon van acteur Henry Fonda en de jongere broer van Jane Fonda. Hij werd 79 jaar. En het weer. Het is een bewolkte nacht met veel regen. Het koelt af tot rond de 16 graden. Morgenochtend begint het ook regenachtig.